Annette Schut met het NOS Journaal. Er is steeds meer bewijs dat Hamas-terroristen vrouwen hebben verkracht en verminkt... tijdens de aanslag op 7 oktober, meldt de BBC. Al snel na de aanval waren er verhalen over seksueel geweld... en de BBC heeft nu een zeer uitgebreid onderzoek gepubliceerd. De omroep beschrijft onder meer een ooggetuigenverslag... over een vrouw die door meerdere Hamas-terroristen werd verkracht en vervolgens gedood. De beschrijvingen komen overeen met wat Israël gisteren presenteerde bij de Verenigde Naties. De Nederlandse en Belgische politie hebben zes mensen opgepakt... die de sancties tegen Rusland zouden hebben geschonden. Een Belgische zakenman verkocht Rusland elektronica... een andere technologie die het in de oorlog tegen Oekraïne zou kunnen gebruiken. Sinds Rusland bijna twee jaar geleden Oekraïne binnenviel... is de export van zulke spullen verboden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën maken de verdachten onderdeel uit van een wereldwijd inkoopnetwerk. De export zou al jaren aan de gang zijn. Wetenschapper Henk Buck is overleden. In de jaren 90 werd hij bekend door een affaire over een mogelijk medicijn tegen aids. Buk was hoogleraar en onderzoeker aan de TU Eindhoven. In 1990 kwam hij met een veelbelovende methode om het aidsvirus tegen te gaan met aangepast DNA. Er was in binnen- en buitenland veel media-aandacht voor... maar collega-wetenschappers concludeerden al snel dat het onderzoek van Buck niet klopte. De affaire betekende het einde van de wetenschappelijke carrière van Henk Buck. Hij overleed vorige week en was 93 jaar. Het Nederlands elftal heeft op een zinderende voetbalavond de halve finales van de Nations League bereikt. Door diep in de slotfase nog een derde en vierde doelpunt te maken tegen België... bleef Oranje concurrent Engeland voor op doelsaldo en is Nederland groepswinnaar. De Engelsen van bondscoach Sarina Wiegman wonnen vanavond met 6-0 van Schotland... maar gaan niet door naar de volgende ronde. Het weer, neerslag en koud vannacht rond het vriespunt.